Door Almegens met het NOS-journaal. De VS gaat de importheffing op staan. Journal. De krant denkt dat de Amerikaanse regering hier mogelijk vandaag al een mededeling over zal doen. De VS heft de belasting al sinds maart, maar bondgenoten werden tijdelijk vrijgesteld. De EU heeft geprobeerd om het plan van tafel te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. En de vrijstelling loopt morgen af. Als tegenmaatregel is de EU van plan heffingen in te stellen op Amerikaanse producten... zoals Harley-Davidsons, whisky en spijkerbroeken. Het plan van zo'n 40 grote bedrijven om de helft minder CO2 uit te stoten met reizen is haalbaar. Dat schrijft een onderzoeksbureau in Delft. De bedrijven, zoals de NS en Eneco, willen de uitstoot beperken op gebied van woon-werkverkeer en zakenreizen. Dat gaan ze doen door bijvoorbeeld over te stappen naar elektrische leaseauto's, het OV-gebruik te stimuleren en het vliegverkeer te beperken. Volgens het onderzoeksbureau kunnen die maatregelen bij elkaar zorgen voor een besparing van een halve megaton per jaar... Dat staat gelijk aan het verbruik van 175.000 huishoudens. Lang niet al het verplichte lesmateriaal op het mbo wordt ook echt gebruikt bij de lessen. Bijna de helft van de mbo-scholieren zegt dat ze wel eens boeken en materiaal moeten kopen voor hun opleiding... die ze vervolgens nooit hoeven te gebruiken. Sommige scholen betalen de kosten terug als blijkt dat een boek niet is gebruikt, maar dat gebeurt lang niet overal. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is aangeklaagd voor misbruik van twee vrouwen. Een jury heeft geoordeeld dat hij moet worden vervolgd voor het afdwingen van orale seks bij actrice Lucia Evans... en de verkrachting van een vrouw die daarmee niet in de openbaarheid is getreden. Weinstein had zichzelf aangegeven bij de politie vorige week... omdat een arrestatie al in de lucht hing. Tientallen vrouwen beschuldigen hem van misbruik. Het weer, het is droog, lokaal kans op mist. Verder begint de ochtend vrij zonnig. In de middag ontstaan weer stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.